Kees Groot met het NOS-journaal. Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, dat melden Marokkaanse media. Het zou een wens van koning Mohammed zijn. Hij zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken... en het gehang op straat van werkloze jongeren willen tegengaan. Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en 25 jaar het leger straks 18 maanden dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort. Een jongetje van zeven is vanmiddag om het leven gekomen toen hij door een koe werd aangevallen. Dat gebeurde op een minicamping in de buurt van Marie, op Walcheren in Zeeland. Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk waarom de koe de jongen aanviel. Dat daar wordt onderzoek naar gedaan. Omstanders die het hebben zien gebeuren worden opgevangen door slachtofferhulp. De man die vastzit voor de zogeheten kofferbakmoord komt vrij. Hij mag zijn proces met een enkelband thuis afwachten, heeft de rechtbank bepaald. De 35-jarige Caroline van Toledo uit Oostvoorne werd in 2005 doodgevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Volgens het OM is er voldoende bewijs tegen de 41-jarige verdachte. Zo hebben twee getuigen gezegd dat hij de moord tegenover hen heeft bekend. De verdediging noemt die verklaringen onbetrouwbaar. Volgens de rechter zijn de verdenkingen zwaar, maar mag de man toch voorlopig naar huis. De rechter wees erop dat de zaak pas waarschijnlijk volgend jaar inhoudelijk behandeld wordt. De Chinese voetbalster Wang Shanchan heeft op de Asian Games een bijzondere prestatie neergezet. Ze wist in het duel met Tajikistan maar liefst negen keer achter elkaar te scoren, wat neerkomt op een drievoudige hat-trick. De 28-jarige Chinese scoorde de negen doelpunten in een tijdsbestek van slechts 13 minuten. China won de wedstrijd in Indonesië met 16-0. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. De minima liggen tussen 13 en 17 graden.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 You just wanna turn. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. where I'm There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside with full moon rising. I was scared. I think I was possessed. I just wanna.